Op 4 januari 2006 werd hij getroffen door een zware hersenbloeding... waarna hij nooit meer bij bewustzijn kwam. De familie is bij Sharon in het ziekenhuis in Tel Aviv. Tijdens de jaarwisseling is meer geweld gebruikt tegen agenten, brandweermensen en ambulancepersoneel. Maar de voorvallen waren minder ernstig dan vorig jaar. Volgens minister Opstelten waren er in totaal 8400 incidenten. Dat is bijna een kwart meer. Dat ze minder ernstig waren is te danken aan het adequate optreden van de hulpdiensten, zei de minister. De meeste hadden te maken met vuurwerk. Opstelten maakt zich grote zorgen dat ambulancepersoneel en brandweer steeds vaker de hulp inroepen van de politie bij de uitvoering van hun taak. Het aantal verzoeken om assistentie lag deze oud en nieuw 40% hoger dan vorig jaar. Bij een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn verschillende autobommen afgegaan. Over het aantal slachtoffers is verwarring. Sommige bronnen spreken van zes doden, andere van elf. De bommen gingen af bij het Jazeera Hotel in de buurt van het vliegveld. Dat hotel wordt veel gebruikt door buitenlanders en regeringsfunctionarissen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslagen zit. Mogelijk is het de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab... die in Somalië geregeld aanslagen pleegt bij regeringsgebouwen... en plaatsen waar veel buitenlanders komen. De acteur die Uncle Phil speelde in de populaire Amerikaanse comedyserie The Fresh Prince of Bel-Air is overleden. De 65-jarige James Avery had pas geleden een hartoperatie ondergaan en zou aan de complicaties daarvan zijn overleden. Avery speelde in veel Amerikaanse tv-series, onder meer in Grey's Anatomy, The Closer en L.A. Law. Het weer. Op veel plaatsen regen. Aan zee gaat het hard waaien. In de loop van de nacht trekt de regen weg. Morgen overdag af en toe zon, maar ook buien. De komende dagen blijft het wisselvallig. En met 8 tot 11 graden is het erg zacht.